Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het flexwerk gaat misschien op de schop. Als het aan werkgevers en vakbonden ligt, gaan nul urencontracten de prullenbak in... en mag uitzendwerk maximaal drie jaar duren... Het zijn allemaal adviezen en daarom is het afwachten of een nieuw kabinet iets met de stapel afspraken gaat doen, zegt verslaggever Nick Wouters. Dit is wel echt een belangrijk advies en voor politiek ook eh, handig om te weten, nou als we dit gaan doen hebben we in ieder geval de steun van werkgevers en werknemers. Dus wat dat betreft heb je best wel kans dat er een aantal van dit soort adviezen worden overgenomen. En vanmiddag worden die adviezen gepresenteerd. Het zijn gouden tijden voor Zoom. Het videobelbedrijf gaat hartstikke lekker op alle thuiswerkers. De afgelopen maanden werd er een omzet gedraaid van een miljard euro. Drie keer zoveel als vorig jaar in die periode. Zoom denkt dat veel bedrijven hun mensen ook na de pandemie zullen laten thuiswerken. Een opvallende brief van de KNVB vanochtend in het AD. In een pagina grote advertentie wordt benadrukt dat voetbal voor iedereen is. En dat het Nederlands elftal daarin het goede voorbeeld geeft. Er is ook een filmpje gemaakt. Jullie belichamen onze gezamenlijke grote liefde. Voetbal. Bij jullie speelt slechts één kleur. Oranje die brief is ondertekend door veel voetbalclubs, maar ook BN'ers en de Anne Frank Stichting. En een opvallend gezicht tussen de daken van twee flatgebouwen midden in Londen. Tussen de hoge torens hangt een transparant zwembad. Dat zou uniek zijn, zo'n hoog hangend zwembad waar je doorheen kunt kijken. Ook de bodem is doorzichtig, dus het is niet voor mensen met hoogtevrees, zegt deze verslaggever. You wouldn't want to be swimming along there and looking down to the ground below, but it looks really spectacular. The water there glistening in the sunshine. Uh, swimmers able there to enjoy views of Parliament and the London Eye while they swim the length of the 25 meter pool. Nou, mocht je er zelf eens in willen plonsen, pech gehad. Alleen bewoners van de torens mogen er een duik nemen. Het weer, warm, zon, later vandaag wat wolken. 24 graden in Groningen en 28 in Eindhoven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen knooppunt Raasdorp en Amsterdam-Westpoort 2 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk, de weg is tijdelijk helemaal dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Raasdorp via de A9.